zoeken, maar het een Superman. is dat een man die dansen kan. Staat bij alle dames bovenaan. Ben je even moe of mangolie? Heb je last van je of reumatie? Dan met ruus of van even alles chemie. En je kan niet weer je and a night. Hip, hip.